uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Staatssecretaris Itsinga van Financiën stapt op. Er was ophef ontstaan over zijn financiële belangen. Zelf zei Itsinga van NSC er net dit over. Er is zelfs een kamermeerderheid die een verzoek heeft gesteund... dat ik deze belangen tot in detail openbaar moet gaan maken. Terwijl alle procedures die voor alle bewindslieden gelden en bekend zijn door mij zijn nageleefd. Een van de partijen die dit verzoek heeft gesteund is onze grootste coalitiepartij. Voor mij is dat onverteerbaar. Ja, daarmee bedoelt hij de PVV. Wilders vond dat Itsinga transparant moest zijn over zijn beleggingen. Itsinga is de eerste van dit kabinet die opstapt. Het is nog niet bekend wie de nieuwe staatssecretaris wordt. Arjen Lubach zegt dat hij een paar jaar geleden ook al benaderd werd voor een overstap naar RTL. Vandaag werd bekend dat de presentator overstapt naar de commerciële. Op Radio 1 verklapte Lubach vanmiddag al een paar dingetjes. Het deed niet de avondshow, nee. Het wordt een nieuw programma, eh, een nieuwe feel. Eh, kijk, ik ben het. Ik maak grapjes over het nieuws, dus dat zal erin zitten. Eh, mijn team gaat mee, dus die gezichten die je daarvan kent, die eh, zul je ook terugzien. Eh, de stijl zal erop lijken, maar we willen wel aan het format schaven. Dus ik heb wel wel bepaalde ideeën over wat er efficiënter kan of leuker kan of beter kan. Ook zegt hij dat bij RTL meer budget beschikbaar is om een goed programma te maken. In Spanje maken ze zich op voor nog meer regen. Weerbureaus vrezen dat in Valencia een dam kan doorbreken. Het dodental door het noodweer van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 205. En de schade loopt inmiddels in de miljarden euro's. De ene voetbaltrainer heeft een nieuwe baan en de ander raakt juist zijn baan kwijt, werd vandaag bekend. De Portugees Ruben Amorim gaat naar Manchester United en hij wordt daar dan de opvolger van Erik ten Hag. En in Nederland is Jeroen Rijsdijk ontslagen bij Sparta. Hij won dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd met de Rotterdammers. De spelers waren niet echt blij met hem, zegt de directeur van Sparta. Dat ik eh, regelmatig heb gesproken met een aantal jongens uit de spelersgroep, de sterkhouders vooral... Eh, eh, gaf mij ook wel een beeld eh, waarin ik dit soort besluiten heb moeten nemen. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk oud-Ajax-trainer Maurice Stijn. Het weer dan grijs met hier en daar wat motregen bij een graad of 13. Morgen droog, zonnig en een graad of 12. Zondag nog meer kans op zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland staan vooral korte files die zo 5 minuten oponthoud opleveren... De A6 van Muiden naar Lelystad, daar heb je nog wel ruim 10 minuten vertraging tussen Almere en Lelystad. Komt ook door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel vrij. Verder staan er korte files op de A10, de ring van Amsterdam, onder meer voor de Koentunnel op de ring Noord.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 Dat gebeurde in de stad Novi Sad in het noorden van het land. Er liggen nog meer mensen onder het puin. Op meerdere plaatsen in de Bommelerwaard is illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat in totaal om zo'n 900 kilo. Het meeste lag in een opslag in Brakel. Twee verdachten zijn aangehouden. De oudste zoon van Ridouan Taghi maakt zich zorgen of het proces tegen hem wel eerlijk zal verlopen. Faisal zei tijdens de eerste openbare zitting dat hij mogelijk anders wordt behandeld...